Verschillende straatfeesten begonnen daarna feestelijk, maar gingen later over in rellen. In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht kwam de ME in actie om de orde te herstellen. Mensen staken vuurwerk af en gooiden daarmee naar de politie. In Amsterdam en Den Haag werden noodbevelen afgekondigd. Tientallen mensen werden aangehouden, de meeste in Amsterdam en Rotterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Het kabinet neemt niet alle eisen over die belangengroepen hebben genoemd in een brief... naar aanleiding van de excuses van de regering voor het slavernijverleden. Dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kick-Out Zwarte Piet zeggen... dat ze de excuses pas accepteren als er een herstelfonds komt... voor nazaten van slachtoffers. Wat willen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. Verder zou koning Willem-Alexander een toespraak moeten houden in het Oosterpark... bij de herdenking op 1 juli. Het kabinet zegt dat het met de organisaties in gesprek blijft over de verontschuldigingen. In de Oekraïnse stad Odessa en omgeving zitten volgens president Zelensky zo'n anderhalf miljoen mensen zonder stroom door de Russische droneaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag. Bij die aanval werden twee energiecentrales geraakt. Het regionale bestuur zegt dat mensen die voor de energie in hun huis afhankelijk zijn van elektriciteit beter kunnen vertrekken. Het Nederlands elftal is aan het begin van de afgelopen avond geland op Schiphol... na een vlucht van ruim 6 uur uit Qatar. Op Schiphol was er geen officiële ontvangst. Spelers en trainers stapten in twee bussen die hen naar een hotel brachten. Nederland komt weer in actie op 24 maart... in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Het weer bewolkt met hier en daar opklaringen. Op veel plaatsen is er mist of nevel. Aan de kust soms een bui met sneeuw temperatuur ligt rond het vriespunt. In de ochtend ook mist en nevel met lokaal wat zon.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 Maar we hebben niet de moed, hoe houden we dit vol? We hebben vol radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straat Kinderen die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens, vader komt toch gauw iets welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven.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 jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.